De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen... die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben... met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen. Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internettelefonieabonnement hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk, van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer, in het midden en oosten eerst nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon.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 Het is ook een typisch combo-nummer, maar ook grote orkesten hebben zich eraan vergrepen, zoals bijvoorbeeld Tito Puente. Maar dit was de altblazer Bud Schenk met een vol orkest die Take 5 met zijn maat uitvoerde. Ja, ik wilde in de tweede uur eh, de bronzen stemmen van eh, twee echte jazzcrooners laten horen. Twee baritons. De een is Johnny Hartman, een prachtige jazzzanger die geheel in de vergetelheid is geraakt en pas weer enige bekendheid kreeg toen filmacteur en regisseur Clint Eastwood zijn muziek gebruikte in de mooie film Bridges of Madison County met Meryl Streep in de hoofdrol. Johnny Hartman wordt hier op de piano begeleid door een man die eigenlijk altijd solist is. Namelijk Al Garner. September in the Rain of misschien wel November in the Rain. tumbling down, remember. In September, in the rain, the sun went out just like a dog. remember. still September. That September. in September. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay, but our love. my dear. Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here, not for a year. Our dat was die andere bronzen jazzvocalist, die tien jaar geleden overleden Joe Williams. Hij maakte vooral faam bij de big band van Count Basie, die hier ook voor de ingetogen begeleiding zorgde, met onder andere Frank Wets op dwarsfluit. Our love is here to stay. Hans. Ja, we hadden het straks over uh, Stan Getz. Dat, het, eh, dat hij af en toe inviel met, eh, bij Chad Baker. Ja. Goed, ik heb natuurlijk... ja, ik vind hem een fantastische saxofonist heeft heel veel muziek gemaakt. En hij heeft ook met heel veel mensen eh, gespeeld. Zo ook met het trio van Oscar Peterson. Ik heb een stukje muziek uitgekocht. Eigenlijk een fantastisch stukje muziek. En het is nu opgehouden met regenen. Maar daarom wel Pennies from Heaven. Stan Cats. Thank you. heerlijke muziek van eh, Stan Cats, eh, begeleid door het eh, trio van Oscar Peterson, waarin zaten natuurlijk Herb Ellis gitaar en Ray Brown op de bas. Natuurlijk niet de minste in het toepasselijke Pennies from Heaven. Ja, luisteraars, aangeschoven is Hilly Jansen. En uh, ze heeft ook muziek meegenomen. Hilly, welkom in het programma van Tom en van, van mij. Ja, helemaal gezellig joh. Wat brengt jou hier? Ik had wat eh, afgesproken met Tom. En eh, ik denk ik ga wat brengen. Maar ik neem natuurlijk nog wat mee. En het is mijn favoriete muziek. Ehm, Nancy Wilson met Don't Go To Strangers. Een van mijn favoriete nummers. We gaan er meteen al luisteren. stop. to me. na Nelsie, uh, na Nelsie, Nancy. Wilson. Eh, terug naar Oscar Peterson. En nu met een gast die hij bij zich had, namelijk Herb Ellis. Ik heb een stuk muziek uitgekozen, ooit geschreven door Wes Montgomery, de gitarist. Dus het kan niet missen. Neptune Blues. snelle Naptown Blues hier met... Uh, ooit geschreven door Wes Montgomery, maar hier gespeeld door Herb Ellis... en begeleid door Oscar Peterson Trio. Tom. Hans, eh, je weet, ik ben een, eh, een, liefhebber van de big band... maar ik ben daar niet de enige in, in Zandvoort. Ook de jazzpromotor Hans Rijmers. En we zijn alle twee enorm blij met de ontdekking van de big band... van de Amerikaanse luchtmacht, The Airman of Note. Ja. Een fantastische band, ooit opgericht om de herinnering levend te houden aan de luchtmachtmajor Glenn Miller, die eh, tijdens de Wereldoorlog nummer 2 is verongelukt. En ik vond een hele mooie opname van die Airman of Note, namelijk het nummer Caso Perido, gezongen door de zeer fraaie sergeant-major Page Rubble. cerraste la puerta. Fue tuya la culpa de este amor perdido. No sé por qué vuelves a un caso perdido. Yo, como dicen say. My Funny Valentine. Gespeeld door het Modern Jazz Quartet met uiteraard Mill Jackson op de vibrafoon en een zeer nadrukkelijke piano van John Lewis. Ja, dan heb ik eh, nu heel wat anders op de draaitafel neergelegd, eh, Tom. Ja, houdt het bij draaitafel. Ik houd, oh ja, <laughs> ja, ja. ja, maar het draait toch? Het draait toch? Niet. <laughs> Het tafelt niet. Ja, het tafelt niet, nee. Goed, een eh, paar weken geleden had Hans Rijmers, wat, wat zal hij blij geweest zijn met die big band weer. ik het. Speciaal voor hem heb... ik heb nog niks van hem gehoord trouwens, maar goed. een paar weken geleden had Hans, die had in Jazz in de Krocht, had hij Greetje, Greetje Kouwveld op het repertoire staan. En op de rol staan. En ik moet zeggen, een volle zaal. Volle, volle krocht. En het was eigenlijk hartstikke goed dat deze toch een vrouw die ook al een iets ouder is als wij. Dus kun je nagaan. Je moet het niet verder vertellen, Hans. Nee. Maar ik vind haar veel beter dan Rita Reis. Ja, ik ook. Maar goed, ze zong de sterren van de hemel. Ik heb een cd eh, van haar eh, gevonden. En daarin speelt ze ook weer met een big band. Namelijk de Jigs Wickham with his Rias Big Band. En eh, ze ontmoeten ook nog Jerry van Rooyen, die ook nog een rol speelt op deze cd. Ik heb een, eh, eigenlijk een heel lang stuk waarin ze diverse eh, muziekstukjes zingt. Namelijk Manja de Carnaval, Aqua de BB en How High the Moon. Luistert u naar de Latin Melody van Reetje Kaalveld. Keep it has to fall, let it fall on me. Ad wajibeber, ad wajibeber, camarada. Ad wajibeber, ad wajibeber, camarada. It's where you are, somewhere there's heaven. How near, how far? The darkest night would shine if you would come. It's where you are Somewhere there's heaven How near, how far The darkest night would shine If you would come to me soon Until you will I steal my heart How high the moon Ja, luisteraars, eh, Greetje Kouwveld met de Reels Big Band. Greetje, eh, een paar weken geleden gast in, eh, bij het eh, trio Johan Clement. En daarbij bracht ze over een voortreffelijke middagmuziek mee. ja, Tom, we hebben nog maar een, klein kwartiertje te gaan. Oh, wacht, er komt een berichtje binnen. Ehm, ja, als u vanmiddag om een uur of vijf, half vijf... nog voortreffelijke jazz wil beluisteren... dan moet u naar Café Alex hier op het plein gaan. En daar is natuurlijk weer te gast Spoor 5. Dus vanaf half vijf bent u van harte welkom in eh, Alex. Met eh, zang en tenor van Adam Spoor. Zelf. Juist. Ja. Goed. Eh, Tom, wat heb jij nog op de tafel neergelegd? Ik ga eens even in de geschiedenis duiken, Hans. In 1926 componeerde Spencer Williams een song over de beroemde hoerenwijk in New Orleans. Namelijk in de Basin Street. En deze bluesachtige song werd twee jaar later al een gigantische hit door de uitvoering van Louis Armstrong. Vele uitvoeringen zijn er gevolgd en voor de grap heb ik er een aantal verzameld. En die ga ik in de loop van de tijd eh, af en toe een beetje draaien. En ik ga beginnen met een hele bijzondere Basin Blues door Diane Kroll. come along with me to the Mississippi. We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. The band's gone meet us. Oh, friends to greet us. You see the place where the folks all meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. Oh, Basin Street is the street where all the good friends and soulful people meet in New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. so I ja, de klassiek liefhebbers onder ons eh, die zullen dit herkend hebben als stroom van Frans Liszt. Een beetje gemoderniseerd en gespeeld door de saxofonist Ike Quebec. Hans, het is bijna 12 uur. Ja, Ja, luisteraars, en met uh, eh, How Long Blues van eh, gespeeld door Ray Charles en eh, Milt Jackson, de Soul Brothers Soul Meeting CD, nemen wij vanmorgen weer afscheid van twee uur jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Ant Sandbergen, die dat uiteraard Tom met veel plezier gedaan hebben. Ja. Let mij u nog een eh, hele fijne zondag toe te wensen. U kunt natuurlijk eh, erop uitgaan. Vanmiddag is er, is, nog een, eh, een, concert in de Grote Kerk. Uitverkocht. Daarna, uitverkocht. Oh, daar kunt u niet meer heen. kunt geen kaarten meer krijgen. Daarna kunt u naar Spoor 5 in Alex gaan. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon naar CFM Radio blijven luisteren. Want de programma's zijn best de moeite waard. Maar goed, één ding is zeker. Volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw ZFM Jazz. Tot dan.